juni. Volgens brancheorganisatie LTO Nederland hebben boeren en tuinders weinig. De vergoeding die ze krijgen is volgens LTO erg laag en onder de kostprijs. De Israëlische politie heeft meer dan 30 topmensen uit de politiek, de sportwereld en van vakbonden aangehouden in verband met een omkopingsschandaal. Een van hen is een onderminister van de uiterst rechtse partij Ons Huis Israël. De verdachten zouden overheidsgeld dat bestemd was voor goede doelen hebben doorgesluist naar politieke vertrouwelingen. Een speciale eenheid van de politie werkt al meer dan een jaar in deze zaak. Er zijn ook computers en documenten in beslag genomen. Bij aanslagen in Irak zijn opnieuw tientallen doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen bij een legerbasis in het zuiden van Bagdad. Mensen stonden daar te wachten op hun salaris toen een zelfmoordterrorist zich opblies. De slachtoffers behoren tot een Soenitische militie die zich verzet tegen de opmars van terreurgroep Islamitische Staat. Bij een andere aanslag ten noorden van Bagdad vielen zes doden. Bij een vuurgevecht dat daarna uitbrak zouden 18 IS-strijders om het leven zijn gekomen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft zijn medewerker Arthur Gottlieb postuum gerehabiliteerd. NZA-topman Ruis zegt in de NRC dat de slechte beoordeling van Gottlieb is vernietigd. Gottlieb pleegde in januari zelfmoord nadat hij allerlei misstanden bij de toezichthouder naar buiten had gebracht en een slechte beoordeling had gekregen. De manager die daarvoor verantwoordelijk was vertrekt bij de NZA. Het weer, ook vanmiddag trekt de regen naar het zuidoosten weg en de wind neemt wat af. Vooral in het noorden en middag breekt de zon dan door. Het wordt 8 tot 10 graden, morgen af en toe zon, maar ook buien. Tweede kerstdag wordt het iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Uh, ja, eh, sorry. Koen, Gerard en Dominier van 3FM. Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen!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 But there's an icy fringe on everything. all the kids on the telephone say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter look in your mouth.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 De politie heeft na een wilde achtervolging drie mannen uit Nieuwegein aangehouden. Ze worden verdacht van een gewelddadige inbraak in Isselburg, net over de grens in Duitsland. De inbrekers vluchten. Bij Wolfhezen vlogen ze uit de bocht. Ze vluchten het bos in en daar zijn ze aangehouden. Twee verdachten zijn